5 uur. Marnik Zampersen eh, met het NOS Journaal. Een fabriek op industrieterrein Gemmelot in Limburg... stoot al tientallen jaren grote hoeveelheden lachgas uit... zonder dat dit is gemeten. Dat heeft Gemmelot bevestigd aan NRC, dat er onderzoek naar deed. Het industrieterrein zou de uitstoot twee jaar geleden hebben ontdekt. De ontdekking had gevolgen voor de broeikasuitstoot in heel Nederland... Dat moest met terugwerkende kracht vanaf 1990 naar boven worden bijgesteld. Dat komt omdat lachgas meer dan 250 keer sterker is dan CO2. De Verenigde Staten vermoeden dat het Syrische regime afgelopen weekend een aanval met chemische wapens heeft uitgevoerd in de provincie Idlib. Over slachtoffers is niets bekend. Idlib is het laatste grote bolwerk van de oppositie tegen president Assad. Afgelopen tijd zouden meer chemische aanvallen zijn geweest. Amerika zegt daar aanwijzingen voor te hebben en waarschuwt Syrië dat er snel en adequaat wordt gereageerd als er definitief bewijs is. Alle seks met iemand die dat niet wil, wordt binnenkort strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Nu moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat iemand zich verzette tegen onvrijwillige seks. Maar als de wet doorgaat, hoeft dat niet meer. Het kan dan al strafbaar zijn als iemand had kunnen weten dat de ander de seks niet wilde. In de Amerikaanse staat Washington is een wet aangenomen... waardoor mensen zich na hun dood kunnen laten composteren. Het is de eerste staat waar dat mogelijk is. Het stoffelijk overschot wordt in een speciale container... met houtsnippers, planten en stro gelegd. dan is het na 30 dagen compost geworden. Het bedrijf dat zich sterk heeft gemaakt voor de wet... zegt dat het een milieuvriendelijk alternatief is voor begraven en cremeren. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 9.